Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zegt dat ze steeds vaker eervraakzaken voorbij zien komen. Meestal gaat het om mannen die vrouwelijke familieleden intimideren of mishandelen... omdat ze vinden dat die de familie-eer hebben geschonden. Volgens deze onderzoeker zijn drie dingen belangrijk om bij stil te staan. Dat dit eh, veel mensen raakt, dat de impact enorm is... en dat voortdurend aandacht nodig is. Vorig jaar waren er 619 meldingen, bijna 160 meer dan 10 jaar geleden. Vier keer had het geweld een dodelijke afloop. Vandaag staan in Lelystad twee broers met Syrische roots voor de rechter... omdat ze hun zusje van 18 zouden hebben vermoord. Een belangrijke dag in Den Haag. Het nieuwe kabinet komt vandaag met het regeerakkoord. Daarin hebben ze de plannen en afspraken uitgewerkt... die in het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen staan. Gisteren lekte er al dingen uit over asiel- en mestbeleid. Later vandaag horen we de rest van de plannen dus ook. De presentatie is vanmiddag om 4 uur. Kunnen sommige zoogdieren door hun anus ademen? En hoe zwemt een dode forel? In Amerika zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Dat zijn prijzen voor wetenschappelijke onderzoeken waar je om kunt lachen. Een soort vrolijke tegenhanger dus van de echte Nobelprijzen. Ook twee Nederlandse onderzoeken vielen in de prijzen. Een paper over dronken wormen en een over het opgooien van muntjes kregen een beeldje. En dan een slag in het gezicht van mensen die houden van piemelknuffels. Op de kermis van Hillegom zal je ze niet meer tegenkomen. Een flink exemplaar hing er, roze, lekker zacht en met een vrolijk gezichtje. Die kon je winnen bij een van de spelletjes, maar het mag niet meer van de burgemeester van Hillegom. Deze kermisfanaat vindt het maar raar, zegt hij tegen Hart van Nederland. Kom je nou in Lisse, dan zie je ze overal. Ik was vorige week in de Zilk, heel de Zilk ging vol met die piemels. Ik ben in Haarlem in de op de kermis geweest. Overal hadden die piemels. En hier in Hillegom, ja, dat mag het niet weer. volgens de gemeente Hillegom waren er vorig jaar meerdere klachten binnengekomen... van mensen die de kermispiemels ongepast vonden. Het weer nog, de dag begint fris. Op de meeste plekken is het droog, al zijn er wel wat buien. Later trekken die weg naar het zuiden en breekt de zon door.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 Het gaat om de UK-58 die in de jaren 60 verging. Hetzelfde duikteam vond vorige maand het wrak van een andere Urker Kotter. De politie krijgt steeds meer meldingen van eergerelateerd geweld. Vorig jaar waren er 619 gevallen waarbij geweld werd gebruikt omdat de familie-eer geschonden zou zijn. In een kwart van de zaken gaat het om Syriërs. Vorig jaar werd er meer voedsel verkocht met een duurzaamheidskeurmerk vergeleken met het jaar daarvoor. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat vooral producten met een beter leven keurmerk in trek zijn.